Levi van Eck met het NOS-journaal. 17 Amerikaanse missionarissen en hun gezinsleden zijn dit weekend ontvoerd door een gewapende bende in Haiti. Dat meldt de New York Times. Ze kwamen net terug uit een weeshuis en waren met een bus onderweg naar het vliegveld toen ze werden ontvoerd. In Haiti komen vaker ontvoeringen voor, maar dat het om zo'n grote groep buitenlanders gaat is uitzonderlijk. Waar de Amerikanen nu zijn is niet bekend. De man die ervan wordt verdacht het Britse parlementslid David Ames te hebben doodgestoken... blijft langer in voorlopige hechtenis. De politie laat verder weten dat het gebruikte mes is gevonden op de plek van de aanval. Volgens Britse media heet de verdachte Ali Harbi Ali... een 25-jarige Brit van Somalische afkomst. De politie heeft gisteravond in Eindhoven tientallen supporters van PSV en PEC Zwolle opgepakt... Volgens de politie zochten ze de confrontatie met elkaar... en toen agenten ingrepen keerden ze zich tegen de politie. In totaal werden 38 mensen opgepakt. De groep arrestanten werd met een lijnbus naar het politiebureau gebracht. De passagiers die in de bus zaten moesten uitstappen en de volgende bus pakken. In het buitengebied van het dorpje Halle in de Achterhoek... zijn gisteravond twee vuilniszakken en een tas met explosieven gevonden omdat het bleek te gaan om een zeer gevoelige explosieve stof werd de omgeving afgezet. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het materiaal er met een robot uitgehaald. Volgens de politie wordt de stof die in de zakken en de tas zat gebruikt door criminelen. Sivan Hassan is in Zwitserland door de Europese Atletiekbond uitgeroepen tot beste atleten van 2021. Hassan won bij de Spelen afgelopen zomer twee keer goud en één keer brons. Femke Bol, goed voor Olympisch brons op de 400 meter horden... werd gekroond tot talent van het jaar. Het weer, het is vrijwel overal bewolkt en de temperatuur ligt rond de 8 graden. Ook overdag overheerst de bewolking en vooral in het noorden kan een bui vallen.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 So when the night feels like forever mm, I'll remember what you said to me I know you've been hurt until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming, better days are coming for you.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 We rijden Raris, we rijden Rovers, maar in de winter ben je mijn zomer. Het maakt niet uit, want ik heb het voor je over. Ja, het maakt niet uit, want ik heb het voor je over. Dus mami, kom online, baby, kom online.